uur. Freddy van met het NOS-journaal. Een brand in het Brabantse natuurgebied Grote Heide bij Waalre gisteren is hoogstwaarschijnlijk aangestoken. Op verschillende plekken is vuurwerk gevonden, meldt een boswachter in het gebied. De brand ontstond gisteren aan het einde van de middag. Er is een gebied van ongeveer 6 hectare verwoest. Bij een bombardement op de stad Aden in Jemen zijn tientallen burgers om het leven gekomen. Bronnen bij lokale ziekenhuizen spreken van tenminste 43 burgerslachtoffers. De doden vielen ten noorden van de havenstad bij raketaanvallen van Sjiitische Houthi-rebellen. De Houthis waren juist afgelopen week grotendeels uit Aden verdreven door strijders die trouw zijn aan de verbannen regering. Ze werden geholpen door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. En in Gaza-stad zijn twee mensen gewond geraakt bij explosies, waarschijnlijk ook aanslagen, vlakbij geparkeerde auto's van leiders van Hamas. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar mogelijk zit islamitische staat erachter. Een ooggetuige zag op de plek van de explosies een vlag van de terreurbeweging. IS wint in de Palestijnse gebieden aan populariteit en Hamas heeft onlangs een campagne gevoerd tegen de jihadstrijders. Bij de finale van een surfwedstrijd in Zuid-Afrika is een van de deelnemers aangevallen door een haai. Het incident in Jeffrey Bay bij Port Elizabeth werd gefilmd. Te zien is hoe drievoudig wereldkampioen Mick Fanning in het water ligt te wachten op een golf... als achter hem opeens zo'n rugvin verschijnt. De Australiër van 34 trapt van zich af en kan na een halve minuut aan boord van een toegesnelde jetski klimmen. Ook de andere finalist wordt zo uit het water gehaald. Beide servers kwamen met de schrik vrij en de wedstrijd werd na de haaienaanval meteen stilgelegd. Het weer, het wordt droger, de zon breekt nog geregeld door, alleen in het noorden kan nog een bui vallen. Vannacht wordt het 12 tot 15 graden en de kans op een mistbank is groot. Morgen in het noorden geregeld zon, in het zuiden meer wolken en een bui.